Kees Groot met het NOS-journaal. Ingeschoten door de politie gaat waarschijnlijk vrij uit, dat melden Israëlische media. Er is niet genoeg bewijs om de man vast te houden, zegt de Israëlische rechter. De Nederlander zou na een ruzie met huisgenoten op tweede paasdag hebben gedreigd om op straat joden af te maken. De toegesnelde politie schoot de man in zijn buik. De Nederlander ligt in kritiek toestand in het ziekenhuis. Het Syrische leger heeft zich niets aangetrokken van de afspraak om zich terug te trekken uit belegerde steden. Volgens een vredesplan van de VN had het leger gisteren moeten beginnen met de terugtrekking. Er zijn berichten dat sommige troepen vertrekken, maar er zijn ook nieuwe aanvallen uitgevoerd. Toch is er volgens VN-gezant Kofi Annan nog tijd om het bestand te redden. De inspectie SZW begint een campagne tegen te hoge werkdruk in de zorgsector. Volgens de vroegere arbeidsinspectie is het belangrijk dat mensen in de zorgsector het werk volhouden omdat er toch al een personeelstekort dreigt. Instellingen moeten zelf nagaan of de werkdruk leidt tot ziekte of arbeidsongeschiktheid. Als dat zo is zijn ze verplicht maatregelen te nemen en die vervolgens te bespreken met de werknemers. In Paramaribo hebben een kleine 5000 mensen meegedaan aan een protesttocht tegen de amnestiewet in Suriname. Door die wet gaan de huidige president Bouterse en andere verdachten van de decembermoorden vrij uit, ook als ze in een proces worden veroordeeld. In Amsterdam deden gisteravond zo'n 250 mensen mee aan een betoging tegen de Surinaamse amnestiewet. Een op de zeven artsen heeft wel eens gezien dat wetenschappelijke resultaten werden verzonnen. Dat is de uitkomst van een enquête van het artsenblad Medisch Contact. Bijna een kwart van de artsen heeft meegemaakt dat alleen gegevens werden gebruikt die de onderzoeker goed uitkwamen. Vorig jaar ontsloeg de Universiteit Tilburg hoogleraar Diederik Stapel, onder meer omdat hij onderzoeksgegevens had verzonnen. Het weer, eerst op veel plaatsen zon, later kan er een bui vallen. Het wordt een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. Dit is John van de ANWB. Er staan files op de A4, Den Haag Amsterdam bij Zoeterwoude 5 kilometer. A8 Zandam Amsterdam bij knooppunt Koenplein 4. Ook 4 kilometer op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Raasdorp. A12 Den Haag Utrecht bij Bodegraven 3 kilometer. En vanuit Arnhem naar Utrecht op de A12 bij Maren 3 kilometer. A15 Nijmegen-Gorkum bij Tiel 5 kilometer. A20 Hoek van Holland-Gouda voor Moordrecht 3 kilometer. A27 vanuit Gorkum naar Utrecht bij knoop het Lunette 5 kilometer.